uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is hartstikke druk in de bioscopen. Want die mochten voor het eerst na bijna zes maanden lockdown weer open. Omroep Brabant ging langs bij de Pathé in Tilburg. Het wel weer fijn. 14 december was ja, de laatste bioscoopfilm die ik gedaan had, was Bombini. Ja, nu weer, eh, ja, weer op het vrouwde nest. Wij zijn heel blij dat we weer kunnen. En eh, ik heb nou eh, voor drie keer al gereserveerd. Zo, uh, vandaag, dus uh, en morgen ook weer. De best bezochte film was met afstand De Slag om de Schelde. Daar gingen gisteren 19.000 mensen heen. Stanley is figurant in die film en mocht eindelijk zijn foto's laten zien. Op de, de, loop der tijd werd het wel moeilijk eigenlijk. Want ja, dan wil je ze toch laten zien en het duurt en het duurt en het duurt natuurlijk maar. En ja, nu is het moment hier, dus nou gaat er wel een kick heen van yes, eindelijk mag ik ze openbaren. Jandine Asperaats film deed het ook goed. 12.000 mensen keken gisteren naar Bombini Judeska in the House. De twee mensen die gisterochtend omkwamen bij een onbewaakte spoorwegovergang in Bozum in Friesland... waren een man en vrouw van 79 uit Schagen. Een trein botste op hun auto en sleurde die meters mee. Het is niet bekend waarom de trein stilstond op het spoor. Taiwan krijgt 750.000 doses coronavaccin van de Verenigde Staten hoort bij het Amerikaanse plan om overgebleven vaccins te delen met andere landen. Door het dichthouden van de grenzen had Taiwan tot voor kort amper coronabesmettingen. Maar de laatste weken zijn er elke dag honderden positieve gevallen. Maar 3% van de bevolking daar is ingeënt. Nederland gaat de komende jaren te maken krijgen met oncontroleerbare natuurbranden, zegt de brandweer. Door de droogte zijn er nu al steeds meer branden en er zijn gebieden waar de brandweer slecht bij kan. Daar is de beplanting is gewoon niet vitaal genoeg eh, en brandt eh, te snel. Ook het beheer is eh, soms niet op orde. Maar wij hebben ook heel veel plekken waar we slecht bij kunnen of waar geen bluswatervoorziening te vinden is. De brandweer wil dat er betere regels komen over het beheren, het inrichten en het bereiken van de natuurgebieden. Dan nog het weer, wolk en zon vandaag. Langs de kust zo'n 18 graden en in het zuiden 22. Morgen nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij de Koentunnel. De vertraging is daar een kwartier door een auto met weg.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 No, I mean your driver's license. Oh, oh yeah, yeah, I got my driver's license, man. ZFM Jazz. Don't drive drunk. Al dus de and woorden van de gro groovy Dirty eh, Dozen Brass Band. uit uh, New Orleans. Ja, we zijn alweer onderweg eh, op, het, eh, op onze roadtrip. En ik kan je geruststellen, de alcohol van gisteravond is al uitgewerkt. Tenminste, dat hoop ik. En ik ben je Bob vandaag ook in het tweede uur op onze ja, avontuurlijke reis. Nu kijk ik en zie ik, oh, daar springen twee trombonisten uit New York in mijn auto. Conrad Henry, <laughs> eh, Conrad eh, Herwig en Steve Davis. Die heb ik al eens vaak hier gedraaid. Eh, met een nummer, Rolzinho's Ride. said, do what you want, Abe, but the next time I'm coming, child, you better run. And Abe said, where you want this killing done? God said, Highway 61. Well, uh, Georgia Sam, he had a bloody nose and the welfare department give him no more clothes. He asked, Boo Howard, where can I go? Howard said, there's just a one place that I know. Sam said, tell me quick, old Howard just pointed her with his gun. He said, Back down Highway 61. red, white, and blue shoestrings. I got a thousand phones, don't none of them ring. He said, maybe you know where I might be able to off these things. And Louis the King said, hmm, let me think for a minute, son. He said, Yes, I think it can be easily done. Just take it all back down to Highway 61. she said, as much too white. He said, Come on over here, child, step into the light. Mm, you're right. Let me tell the second mother this has been done. Uh, but the second mother was with the seventh son, and they were both having fun on Highway 61. Now, the roving gambler, he was very bored. He was trying to start to next World War. Found himself a promoter, fell off the floor. He said, Man, I never engaged in this kind of thing before, but yeah, I think it can be easily done. Indeed. We just put up some bleachers out in the sun and we have it all back down on Highway 61. die andere Bob. En dan heb ik het over Bob Dylan nog uh, autorijdt op zijn tachtigste. Dat eh, weet ik eerlijk gezegd eh, niet. Maar gelukkig hebben we daar nog Ben Sidron, de singer-songwriter, vocalist, producer en keyboardspeler. die er niet voor terug schrok om een ritje te maken op Bob Dylan's Highway 61. Dylan was natuurlijk een grote fan van Jack Kerouac en zijn eh, roman On the Road uit 1957. Het uh, relaas van een eh, wilde roadtrip door twee vrije geesten, twee vrienden, Sam en Dean, kriskras door Amerika tegen een achtergrond van drank, drugs, seks en vooral bebop, jazzmuziek. En de Finse band, de Five Corners Quintet, rondom trompetist Yuko Escola en saxofonist Timo Lassie doen die spannende tijden herleven. Je hoorde ze eigenlijk niet op dit nummer, maar wel eh, de vocalist, de Amerikaanse vocalist eh, Mark Murphy... in eh, de song getiteld Kerouac Days in Montana. De Five Corners Quintet uit Finland. Echt een hele fraaie band is dat. Ja, Ray Charles die had ook de nodige wilde haren in zijn jonge jaren. Al zou je het misschien niet geloven. Het door Percy Mayfield geschreven lied Hit the Road Jack... was hem dan ook op het lijf eh, geschreven. Al moest hij zich wel altijd eh, laten rijden, mag ik eh, aannemen. Opzouten Jack, je hoort het hier in een wervelende cover van The Flying Horse Big Band. Hit the road, Jack. FM Jazz Top 2021 cover. de klassieker Radar Love. Een uh, topfavoriet onder automobilisten wereldwijd. Maar ik denk niet dat je het nummer kende in de uitvoering van de power trompetist El Shea, of El zoals die echt eh, heet. Die eh, speelde jarenlang in de band van Paul Schaefer in de David Letterman Show. Als een raket zijn uitvoering als een raket binnengekomen in de top 2021 cover-up op plek 200. 83. Ja, genoeg eh, gescheurd, gejakkerd nu. We zetten de auto even aan de kant. Hoogste tijd voor een busritje. Om ook eh, de fans van het eh, openbaar vervoer aan hun trekken te laten komen. Busstop van de Italiaanse filmcomponist Piero Umiliano. Johnny. you were letting digits based on my phone. I got a kick shit, here comes my call. Waiting on the Moses dus Boyd en zijn vrienden. Terry Walker, de zangeres en rapper Louis VI... wonen in de suburbs van Londen. Het centrum is immers eh, onbetaalbaar geworden. En eh, ja, wat krijg je dan als je s'nachts uh, gaat stappen? Dan moet je met de nachtbus terug richting Southend. De M171 in de suburbs van Londen. Moses Boyd, een hele goede drummer. Heb ik wel eens vaker gedraaid, geloof ik. We verkassen weer naar Afrika. die ook in de nodige bussen zat... was eh, Tony Allen, de Afrikaanse eh, Nigeriaanse drummer... in een tourbus dan wel te verstaan met zijn band in de jaren 70 met Vela Kuti, later met vooral eh, Europese muzikanten. Uh, fenomenale drummer. En hij schreef het nummer een paar jaar geleden. <clears throat> Pardon. Bad Roads heet het. Ja, Bad Roads. Daar kun je inderdaad mee te maken hebben als je op pad bent. Ik zie dat we nog maar zo'n 10 minuten hebben gaan. Ik moet de vaart maken. Eh, oké, we stappen weer over van de bus naar onze klassieke, naar onze auto. Hier gaat die. I swear they're all the same, baby. When you turn them upside down, I'm your body and fender man. I can fix your car. When it comes to bodies and fenders, I'm some kind of superstar. Oh, yes, I am. thousand U.S. models and a foreign car or two. And if you got one from outer space, I still know what to do. I'm your body and fender man. Let me fix your car. When it comes to bodies and fenders, baby, I'm sure some kind of superstar. Oh, yeah. shake your body, twist your fender out and in. And if I don't get it right the first time, I'll go right back again. I'm your body and fender man. Let me fix your car. When it comes to bodies and fenders, I'm some kind of superstar. Gonna believe it. That's the truth, baby. I'm a master mechanic. You know what I mean? Uh, let me check your hood too while I'm at it. And that's not enough. I think I better look at your oil too. Johnny Adams. De zingende master mechanic die eh, meer dan bereid is om een eh, helpende hand toe te steken... Ah, aan mensen die pech onderweg hebben. Tenminste, aan hulpbehoevende dames. En dat eh, ben ik niet. Dus ik moet mijn eh, klassieker maar aan de kant laten staan. Hij start niet meer. En we zitten sowieso aan het einde van ons programma. Ik eh, stap op over op mijn dagelijkse karretje. Ik wens je een hele prettige zondag. Ik zei het al, de playlist staat op mijngroeven.nl om 12 eh, uur. Dus je kunt ook nog genieten van deze muziek als je aan het autorijden bent of op het strand zit. Tot de volgende keer. Mijn naam is Edward Rauwers. Je luisterde naar ZFM Jazz. We gaan eruit met de Benjamin Hermans ode aan de sigaar, de snoek, de Citroën S.